Carmen Verheul met het NOS Journaal. Vandaag gaat voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag het proces tegen Radovan Karadzic verder. Vanmiddag vanaf 1 uur worden de eerste getuigen gehoord. Die zijn opgeroepen door de openbaar aanklager. Die zal ze eerst ondervragen. Daarna krijgt Karadzic de gelegenheid om de getuigenissen eventueel te weerleggen. De voormalige Bosnische Servische leider staat terecht voor genocide en oorlogsmisdaden. Bij de openingsverklaring begin vorige maand noemde Karadzic de genocide van Srebrenica een mythe. Hij legde de schuld van de oorlog in Bosnië bij de moslimleiders die volgens hem de volledige macht opeisten in Bosnië-Herzegovina. China en de Verenigde Staten gaan samenwerken om Iran te dwingen met zijn nucleaire programma te stoppen. De Chinese president Hu Jintao heeft volgens Amerika zijn medewerking toegezegd. De twee landen gaan samen een VN-resolutie opstellen die strengere sancties oplegt aan Iran. China en de VS spraken elkaar vlak voor een tweedaagse internationale conferentie over een betere beveiliging van nucleair materiaal. Canada heeft op de conferentie beloofd dat het zijn voorraad verrijkt uranium naar de Verenigde Staten zal laten brengen. Daar wordt het nucleaire materiaal onbruikbaar gemaakt voor kernwapens. Eerder deed ook al Oekraïne toezeggingen. Dat land vernietigt in twee jaar tijd zijn hele voorraad verrijkt uranium. Drie Mexicaanse drugskartels hebben de handen ineengeslagen in de strijd tegen een bende huurmoordenaars. Dat zeggen de Mexicaanse en Amerikaanse antidrugsautoriteiten. Ze vrezen een nieuwe explosie van geweld. Het golfkartel, de familie en het Sinaloa-kartel hebben het gemunt op de Zetas. En die bende werkte voorheen voor het golfkartel, maar zou nu te machtig zijn geworden. De strijd gaat vooral om de controle op de drugsmokkel naar de Verenigde Staten.